Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. VVD-fractievoorzitter Zijlstra zegt dat zijn partij niet meer meedoet aan een minderheidsregering, zoals nu. Uit peilingen blijkt dat veel mensen een regering willen van VVD, CDA, D66. Maar zo'n coalitie zou de komende vier jaar in de Eerste Kamer te weinig zetels hebben voor een meerderheid. Zijlstra wil dat de VVD alleen in een coalitie plaatsneemt die in de Tweede en Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen kabinet van VVD-PVDA heeft nu veel problemen om wetvoorstellen door de Eerste Kamer te krijgen. In de Verenigde Staten heeft zich weer een presidentskandidaat voor de Democraten gemeld. Het is Martin O'Malley, voormalig gouverneur van de staat Maryland. Hij is de derde kandidaat voor de Democraten. Eerder hadden zich Hillary Clinton en Bernie Sanders zich gemeld. O'Malley wil zich inzetten voor illegale immigranten. Ook wil hij het homohuwelijk in alle staten legaliseren. Hij lijkt volgens Amerikaanse media weinig kans te maken. Presidentsverkiezingen worden over ruim twee jaar gehouden. De twintigste etappe in de ronde van Italië is gewonnen door Fabio Aru. De Italiaan van Astana reed in de zware bergrit weg bij vier vluchtgenoten met nog twee kilometer te gaan. En kwam net als bij zijn zegen gisteren solo over de finishlijn. Steven Kruiswijk, die opnieuw als vijfde finishte, probeerde de bergtijd te heroveren. Dat lukte niet, maar hij klom wel naar de zevende plaats in het klassement. Morgen is de laatste etappe van de Giro. Spanjaard Alberto Contador wordt vrijwel zeker winnaar van het eindklassement. Volgend weekend lijkt het na drie koele lentemaanden echt zomer te worden. Volgende week zaterdag en zondag is er een grote kans op zonnig zomerweer met temperaturen boven de 25 graden. Er is zelfs kans dat de 30 graden dan wordt gehaald. Het weer van vandaag plaatselijk nog een bui. Op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Vannacht en morgen steeds meer bewolking en later op de dag morgen regen.